VN-soldaat zal nooit geen tranen laten. Al moet hij vechten in de hel van de woestijn. Hij heeft het recht in hand de vrede te Als hij daarin het brandend zand de grenzen moet bewaken, dan ziet hij in een spiegelbeeld zijn meisje telkens weer. Een fata morgana, een fata morgana, dat is een spiegelbeeld dat hij ziet keer op keer. Een goed VN-soldaat zal nooit geen tranen laten. Al moet hij vechten in de hel van de woestijn. Hij heeft het recht in hand de vrede te bewaren. daar in het brandend zand zijn brieven zit te lezen, dan ziet hij in een spiegelbeeld zijn meisje telkens weer. Een fata morgana, een fata morgana, dat is een spiegelbeeld dat hij ziet keer op keer. Lieve schat, ik schrijf je deze brief en hoop dat het je goed gaat. Ik leef in angst en hoop dat je veilig terugkeert. We missen je zo, maar ik het meest. Schrijf mij terug, schat, want ik verlang zo naar een brief van jou. Ik krijg nog de groeten van je vader en moeder. Ik hou van jou en zal in gedachten bij je zijn. Je Sylvia. Hij is gekozen om VN-soldaat te zijn.